Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft vandaag in de Gazastrook een reeks luchtaanvallen uitgevoerd. Volgens meerdere media zijn er 21 tot 35 doden gevallen. Het leger van Israël stelt dat het in twee dagen tijd 90 doelwitten van Hamas heeft gebombardeerd. En Israël draagt inwoners van Ghan Yunis op om te vertrekken. Het Israëlische leger zegt een grote aanval voor te bereiden op de stad in het zuiden van de Gazastrook. Gisteren zei het leger dat het nabijgelegen Raffa is ingenomen. Defensieminister Kat zei toen dat er nog meer gebied zal worden ingenomen. De Annie M.G. Schmid-prijs, de prijs voor beste Nederlandstalige theaterlied van het afgelopen jaar... is gewonnen door Tom van Kalmthout en Bart Reining. De jury noemt hun nummer Voor een meisje oergeestige funky satire. Het nummer van ruim zes minuten gaat over de ervaringen en frustraties van een jongen die opgroeit en geen vriendin van zijn eigen leeftijd kan vinden. Het lied komt uit het theaterprogramma Met z'n drieën. De gouverneur van de Amerikaanse staat Pennsylvania is afgelopen nacht met zijn gezin geëvacueerd vanwege een grote brand in zijn woning. De politie gaat uit van brandstichting. De gouden tip die leidt tot de arrestatie van de dader is 10.000 dollar. Over een mogelijk motief kan de Amerikaanse politie nog niks zeggen. De gouverneur had een Joodse feestdag gevierd in zijn ambtswoning... en had een foto daarvan op sociale media geplaatst. En Mathieu van der Poel noemt de volle bidon die hij naar zijn hoofd kreeg gegooid in de finale van Parijs-Roubaix een poging tot doodslag. Dit kunnen we niet laten passeren, zei de Nederlander die de wielerklassieker voor de derde keer op rij won. Van der Poel hoopt dat de gooier wordt geïdentificeerd en opgepakt. Volgens de VRT zat de gooier in een groep jongeren die te veel hadden gedronken. Het weer vanavond en vannacht geregeld opklaringen. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 8.